Banan, Melon, Gib mir Zitron. Amsterdam, ik vlieg naar Zweden. Ik ben in Garden of Eden. Checken in een gekke suite. nee, dit weekend heb ik wat vrienden. Ik kom spenden, ik kom flexen. ik massage, ik kom relaxen. Reserveren, ik wil meer. Ik ben hier voor action. Action zoek naar love in de club. Maar ik ben nu drinken. Geen tijd voor love in de club. Ik wil vodka mixen. No, no, melange met orange. Wat we gaan weer switchen. Banana, ananas. Met een klein beetje citron banaan, melon, kiwi en citroen. Ik heb je nog wat drinken of moet ik meer bij doen? Banaan, melon, kiwi en citroen. Vodka is mijn kerosine, vliegen naar de moon. Ja, ja, cabron. Ik betaal de Oh. Je weet we gaan weer door. Don Don Perion. Bam bam. Alles gaat bom bom. Banaan, meloen. Kiwi als citroen. Hey, heb je nog wat drinken Nog moet ik meer bij doen? Banaan, meloen. Kiwi als citroen. Vodka is mijn kerosine. Vliegen naar de moon. Banan, Melon, Gewehr, Sedron. Ey, habt ihr noch was trinken? Ob muss ich mir bei tun? Banan, Melon, Gewehr, Sedron. Wodka ist mein Kerosin, wir fliegen nach dem Mond. another not the moon.